De bevingen waren op land, dus er was geen tsunami-gevaar. Lombok ligt enkele tientallen kilometers ten oosten van het populaire vakantieeiland Bali. Daar worden geen verwoestingen of slachtoffers gemeld. Ook op Lombok zelf en de nabijgelegen Gili-eilanden komen veel toeristen. Israël heeft de 17-jarige Palestijnse activiste die in maart was gearresteerd vervroegd vrijgelaten. De roodharige activiste kreeg onder Palestijnen een heldenstatus. Het meisje had samen met haar moeder op het erf van hun huis op de westelijke Jordaanoever twee Israëlische militairen belaagd. De tieners sloeg en schopte een van hen. Ze werd veroordeeld tot acht maanden cel vanwege het mishandelen van een Israëlische militair en komt nu vervroegd vrij. Dat geldt ook voor haar moeder, die dezelfde straf had gekregen. De orkaan Jongdari leidt tot veel overlast in het zuiden van Japan. De vele regen leidt tot overstromingen. Tot nu toe zijn er 16 gewonden gemeld. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De orkaan trekt richting Hiroshima, waar begin deze maand door overstromingen al 200 doden vielen. In Cambodja worden parlementsverkiezingen gehouden. Het staat vast dat premier Hun Sen, die al 33 jaar aan de macht is, die zal winnen. De belangrijkste oppositiepartij mag niet meedoen en heeft opgeroepen tot een boycott. Drie weken geleden stelde de regering het verspreiden van nepnieuws in Cambodja strafbaar. Volgens critici probeert Hun Sen daarmee tegengeluiden de kop in te drukken. In Zuid-Limburg is gisteravond een man overleden, vermoedelijk na een ruzie op straat.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 I try to run, but was dark hot and early death. All I remember was a drunk man's brother ain't living long like this. I can't live it all like this. Can I? Texas Ruby looked like Sandra Dee. Courtney Crowell heeft in de afgelopen tien jaar zes albums uitgebracht. En dit nieuwe project is een akoestische presentatie van twaalf meesterlijk bewerkte deuntjes uit zijn meer dan 40-jarige carrière. De collectie bevat songs die oorspronkelijk faam maakten door Emmylou Harris, Waylon Jennings, de Oak Ridge Boys, Bob Seger, Tim McGraw en nog vele anderen. De eerste die je hoorde was Ain't Living Long Like This. Vervolgens hoor je She's Crazy for Leaving en Shame on the Moon, dat een groot succes werd voor niemand minder dan Bob Seger. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. Well, the bus pulled away in a roaring black cloud. I stood in the road and honey, I hollered right out loud. Hey darling, I love you. Hey bus driver, whoa, but you can't stop a woman when she's out of control. crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. So I punched out my truck, honey. back, she just said, Go, driver, go. I know I could have caught her, but I ran out of luck. She was long gone to Lufkin by the time they cut me out of my truck. She's crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for is out of control. just that old East Texas road. I throwed rocks at my truck, which had busted my nose. You add insult to injury. and what do you get? You get a bus stop full of honkies I don't ever forget. of control. Well, it wasn't all that long ago that I could really drink 'em down. Three days up and running wild and never touched the ground. If tall, dark, and handsome is not what I am You've either not noticed or you don't give a damn. Well, I've heard it said a thousand times to thine own self be true. But it's not for lack of trying that this is something I can't do. So what can I tell you that you don't already know? The chinks in my armor are starting to show. inside a woman's heart. A man must keep his head. Heaven opened up the doors <laughs> where angels fear to tread. I was late in my twenties and hungry for praise. and waxing like crazy when I wrote down that phrase.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 Kazi Michielo. Dus is gepassioneerd door veel zaken met erbij soulvolle muziek. Haar idolen Etta James, Rita Franklin, Gladys Knight en Patsy Klein, om er maar een paar te noemen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Luister maar naar Who's Between You and Me.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 Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. his eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I. Still left unanswered So much I've never broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known Me you Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. Dupuy heeft een prachtige stem die fris en natuurlijk in de oren klinkt. De manier van zingen past ook bij de ogenschijnlijk simpele songs. Hoewel Dupuy vooral traditionele bluegrass op een frisse en akoestische manier brengt, worden op Doghouse toch veel verschillende countrymuziekstijlen op een alternatieve manier voorgeschoteld. Texas Girls is een van de songs op het nieuwe album. hear my tale? Won't you hear me well? I think everybody should know. She made me gospel breakfast, cheese enchiladas at noon. Barbecue is so good for you. We'll meet at the Salt Lake soon. Oh, how I love them Texas girls. Oh, how I love them so. I've been everywhere and it's so unfair. I think everybody should know. Texas girls. Oh, how I love them so. Strawberry sweet, straight from Poteet. I think everybody should know. sweet, straight from I think everybody should know. De original van deze week. Once a Day is geschreven door Bill Anderson en geregistreerd als de debuutsingle van Connie Smith. De single werd uitgebracht in augustus 1964. De song bereikte de eerste plaats en stond er acht weken. Het was de eerste debuutsingle van een countryzangeres die de nummer 1 positie bereikte. Crossroads, nummer 1 country hit. when you found somebody new, I thought I never would forget you, for I thought then I never could. But time has taken all Buggy USA is een klassiek klinkende country rock and roll band uit Los Angeles. Hun nieuwste album is Kick Out The Twang. Geïnspireerd door country acts als Buck Owens, Merle Haggard en het Amerikaanse leven met de toevoeging van hun eigen rock and roll, weet Speed Buggy USA een eigen stempel te drukken op hun muziek. En dat doen ze heel overtuigend. Een voorbeeld daarvan is de Monkeys hit Take the Last Train to Clarksville. kopje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Clementine Volker vertolkte in het verleden veel covers, maar onlangs ontdekte ze ook haar eigen krachten en schreef als Miss Clementine een aantal prachtige nummers. Die songs zijn terug te vinden op het album Letting Go. Een van de songs is The Swallow Song. Het nieuwe album van Spex Hildebrand is alweer enkele maanden oud. Maar ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. In totaal maakte hij inmiddels 16 albums en de laatste hoort zeker tot een van zijn beste. It Won't Get Any Better is daar een sprekend voorbeeld van. Lea Kliphuis brengt Neder-Americana. Althans, zo omschrijven sommigen haar muziek. Flauwekul natuurlijk. Als je naar A Long Way From Home luistert, kun je daar alleen maar het kwaliteitsmerk goed op plakken. sitting here wasting time. Time galore, and it's all on my side. That I obtain everlasting bliss. won't get any better than this. Who would have thought I'd enjoy the ride? On my own, no trace of you in sight. Nothing to whine for tell it like it is. It won't get any better than this. I clearly saw things go wrong, useful stuff for a corny song. It's been a long time coming, well, here it is. get better than this. Dit was het blokje Country uit eigen land. Sinds 2010 speelt Terry Lee Palmer met countryartiest John Pardy. En in het voorjaar van 2013 tekende Terry een publishing co-onderneming met John Pardy en de Song Factory. Beertime is een van zijn eigen songs. passing over my bills. Dealing with a crazy ex girlfriend. I could use a little time just to chill. So if you know where I'm headed, why don't you just meet me there? We'll keep the cold ones coming. Watch our troubles all disappear. When Laura Benitez prachtige melancholieke vocale bezieling afgezet tegen traditionele instrumenten en Bakersfield-stijl. Gitaren, pedalsteel, staande bas, accordeon, viool en zo kan ik nog even doorgaan, is een genot voor oor en hart, ondanks de thema's van verdriet, verraad en het wegdrinken van je problemen. The Fool I Am Right Now zou veel meer op de radio te horen moeten zijn. Crossroads dit is het favoriete album van de maand. dat je de tv laat voor wat hij is. Ik ben namelijk zo weer terug met nog een uur country.